Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas is een mens besmet geraakt met vogelgriep. De besmetting volgde op contact met besmette melkkoeien. De patiënt heeft door de vogelgriep een oogontsteking opgelopen en is weer herstellende. Er zijn geen signalen dat het virus van mens op mens kan overgaan... en maar zelden worden mensen besmet met vogelgriep. Bij een Israëlisch bombardement op de Syrische hoofdstad Damascus... is een hoge commandant van de Iraanse revolutionaire garde om het leven gekomen. Van de ambassade zou niets meer over zijn. Bij de aanval zouden zeker acht doden zijn gevallen... onder wie het kopstuk van de revolutionaire garde. Sinds het uitbreken van de oorlog met Hamas... heeft Israël ook het aantal aanvallen op doelen in Syrië opgeschroefd. De Iraanse ambassadeur in Syrië heeft gezegd dat Iran hard zal terugslaan. Het kabinet wil geen namen noemen van Nederlandse politici... die mogelijk smeergeld zouden hebben gekregen van Rusland. Afgelopen week rolde Tsjechië een Russisch desinformatienetwerk op. Onder meer Nederlandse politici zouden smeergeld hebben gekregen. Demissionair minister De Jonge schrijft nu aan de Kamer dat ingaan op namen... niet in het belang is van de nationale veiligheid. Een man die gisternacht gewond raakte bij een steekpartij op een vakantiepark in Beekbergen is overleden. Bij de steekpartij op het Chaletpark onder Apeldoorn raakten ook twee andere mannen gewond. Volgens de politie hadden meerdere mensen ruzie voorafgaand aan de steekpartij. Er is een man van 26 uit Beekbergen opgepakt. Omroep Gelderland schrijft dat het huis op het park wordt vergehuurd door een uitzendbureau... en dat er arbeidsmigranten in verblijven. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog, bij een graad of 7.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 to be that way. You, when you walk out the door, you gotta ask for more. You gotta ask for more. It doesn't have to hurt that way. Just count the pain. You've only got yourselves to blame for playing the game.